En Rutte zei na een overleg vandaag met organisaties die zich bezighouden met het slavernijverleden... dat die dag wel een belangrijk moment wordt. Maar volgens hem zijn er meerdere belangrijke momenten. Er is een belangrijk moment op 19 december. En deze groep wil proberen gezamenlijk, kabinet en de groep, een succes te maken... van het betekenisvolle moment op 19 december. Maar dat is een moment. Eh, daarna is er een heel proces wat doorloopt. Dat is niet klaar op 19 december. Dan is er natuurlijk het volgende moment 1 juli volgend jaar de grote herdenking. Dan is het precies 150 jaar geleden dat de Nederlandse slavenhandel stopte. De partijen die de Caribische en Surinaamse gemeenschap vertegenwoordigen... zien liever dat het sorry zeggen op die dag gebeurt. Bulgaren en Roemenen kunnen voorlopig nog niet zonder paspoort door Europa reizen. Ministers uit heel Europa stemden vanmiddag of die landen bij het Schengengebied mogen horen. Maar Nederland en Oostenrijk staken daar een stokje voor. Kroatië is wel toegelaten. En het is eindelijk afgelopen met dit geluid op het station van Hilversum. Urenlang ging daar het brandalarm af. Kwam waarschijnlijk door werkzaamheden in een van de winkels. De treinen reden wel gewoon, al was inchecken niet mogelijk. Ook gingen de winkels dicht. En haal de paprika chips en het bier maar alvast in huis, want morgen moet Oranje weer aan de bak. Het Nederlands elftal speelt dan de kwartfinale tegen Argentinië. De laatste keer dat Oranje tegen dat land speelde was acht jaar geleden. En dat eindigde niet lekker, want Argentinië won toen na strafschoppen. En Louis van Gaal heeft er vandaag daarom extra op getraind. Wij hebben geprobeerd de trap te oefenen. Maar ook de manier waarop je eh, mensen uit een, spel kan halen. Dus daar, daar, daar hebben we het over gehad. Ja, hoe het afloopt zien we natuurlijk morgen. Oranje trapt om 8 uur s'avonds af tegen Argentinië. Krijg je nog het weer. Er vallen nog wat buien in het oosten en het zuiden. Mogelijk ook met natte sneeuw. In het noorden nog het meeste zon, bij een graad of 4. Morgenochtend kan het op sommige plekken glad zijn.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 De EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie kwamen bij elkaar om daarover te stemmen... en Nederland en Oostenrijk stemden tegen. Het centrum van Rotterdam wordt zaterdag niet afgesloten... tijdens de WK-wedstrijd tussen Marokko en Portugal. Leefbaar Rotterdam had daarom gevraagd... omdat na de vorige wedstrijd van Marokko afgelopen dinsdag... onrust in de stad ontstond. Tientallen mensen werden aangehouden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben in een nieuwe Netflix-serie opnieuw uitgehaald naar de Britse roddelpers. Prins Harry beweert in de serie onder meer dat mensen uit de omgeving van het stel zijn betaald door roddeljournalisten om verzonnen verhalen de wereld in te brengen.